Stubinitski met het NOS-journaal. Het aantal verkeersdoden in Nederland is vorig jaar opnieuw sterk gedaald. Het CBS meldt dat vorig jaar 640 mensen omkwamen in het verkeer... tegen 720 een jaar eerder. Dat is een daling van 11 procent. In 2003 en de jaren daarvoor waren er jaarlijks meer dan 1000 doden in het verkeer in Nederland. Vorig jaar waren er vooral minder slachtoffers onder mensen onder de 40 jaar... en onder fietsers en automobilisten... Wel was er een kleine toename van het aantal verkeersdoden onder voetgangers. En verder zijn twintigers nog altijd de grootste risicogroep in het verkeer... met een dodental vorig jaar van 114. Rond deze tijd maakt de wrakingskamer van de rechtbank bekend... of er voor de tweede keer nieuwe rechters komen in de zaak Wilders... Advocaat Moskovic beschuldigt de huidige rechters van partijdigheid en eist dat ze zouden worden vervangen. De rechters willen geen eetonderzoek doen naar Midden-Oosten-deskundige Hendricks... die getuige is in het proces. Volgens Moskowitz heeft Hendricks tegenstrijdige verklaringen afgelegd... over een etentje bij hem thuis en onder Ede gelogen. Als er nieuwe rechters moeten komen in het proces tegen Wilders is dat voor de tweede keer. In oktober werd de rechtbank vervangen omdat de rechters de indruk van partijdigheid hadden gewekt. Robots in de kerncentrale in Fukushima hebben vastgesteld dat de ruimtes nog altijd hoge concentraties radioactiviteit bevatten. De robots deden metingen in reactoren 1 en 3 naar onder meer de temperatuur, de druk en radioactiviteit. Een woordvoerder van energiebedrijf TEPCO benadrukt dat robots alleen kunnen meten en dat de problemen met de reactoren door mensen moeten worden opgelost. TEPCO wil de radioactiviteit de komende maanden terugdringen. Voor het einde van het jaar hoopt TEPCO alle reactoren te hebben gekoeld.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 I want you to know it's a little fucked up That I'm stuck here waiting at times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing Where'd You Go? once in a while, shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd You Go? I needed that. Get crazy. Let's go. See, I've been having this song Okay. came. NOS Nieuws van 5.